Gert Kluk met het NOS Journaal. Het aantal straatroven in Flevoland... Er waren 339 meldingen van straatroven en dat is een stijging van 37 ten opzichte van het jaar ervoor. De daders hadden het meestal voorzien op jongeren en dan vooral op hun geld en smartphones. Ondanks de toename werden minder straatrovers aangehouden. Ook het aantal woninginbraken in Flevoland nam toe met bijna 20 toch is korpschef Woelders tevreden over het jaar 2011. Het aantal bedrijfsinbraken en verkeersongelukken nam aanzienlijk af. Het totaal aantal misdrijven in Flevoland bleef met 25.000 ongeveer gelijk. Albert Heijn kampt met een grote, waarschijnlijk landelijke pinstoring. In veel supermarkten kan niet met de pinpas worden betaald. Het hoofdkantoor in Zaandam wil niet bevestigen dat er grote storing is, maar filialen door het hele land laten weten dat er al uren niet kan worden gepind. Ze zeggen dat ze vanuit Zaandam hebben gehoord dat het ook nog wel even kan duren. De politie in Groningen is op zoek naar getuigen van een schietincident oudejaarsavond. Rond half elf s stonden een jongen van zeven en zijn vader naar buiten te kijken. Plotseling voelde het jongetje pijn aan zijn hoofd. Bij een dokterspost bleek dat er een kogeltje uit een luchtdrukpistool in zijn hoofd zat. Waarschijnlijk werd ook de vader geraakt. Hij had een blauwe plek op zijn arm. Op oudejaarsavond werd in Kuik ook een jongen door een kogel geraakt. Die kwam waarschijnlijk uit een vuurwapen. De dader is nog niet gevonden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft voor het eerst in het nieuwe jaar een ontmoeting gehad met de Franse president Sarkozy. In Berlijn praten ze opnieuw over de eurocrisis. Eind deze maand komen de Europese leiders weer bij elkaar, nu om de regels voor het handhaven van de begrotingsdiscipline vast te stellen. Dat de discipline beter moet was al afgesproken, maar de regels moeten nu nog op papier worden gezet.